5 uur. Dit is Maud met het tientallen asielzoekers een verblijfsvergunning kwijtgeraakt... omdat ze naar hun land van herkomst zijn gereisd. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff geantwoord op Kamervragen. Aanleiding was een bericht van De Telegraaf over vluchtelingen uit Eritrea... die teruggingen voor familiebezoek of vakantie. De afgelopen twee jaar zijn de vergunningen van zo'n 100 vluchtelingen onderzocht. Volgens Dijkhoff zaten daar geen Eritreërs bij. Werknemers maken zich minder zorgen over hun baan. Uit een onderzoek van onder meer het CBS blijkt dat 1 op de 4 onzeker is over zijn toekomst. Op het hoogtepunt van de crisis in 2013 was het nog 1 op de 3. De meeste onrust is in de financiële sector. Daar maakt een derde zich zorgen of hij binnenkort nog wel werk heeft. Het vertrouwen is het grootst in de horeca en het onderwijs. En ook in de bouw zijn er veel minder zorgen. GroenLinks vindt dat de overheid niet meer moet adverteren op de website Geen Stijl. De partij wil van staatssecretaris Wiebes weten of het klopt dat de Belastingdienst nog steeds bij Geen Stijl adverteert, terwijl Defensie daarmee is gestopt. Geen Stijl ligt onder vuur vanwege een oproep om seksistische commentaren te geven op een foto van een Volkskrant-journaliste. De Amerikaanse politie heeft een man van 23 opgepakt in verband met een reeks moorden in de stad Phoenix de afgelopen twee jaar.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 sleeping out tonight. out of town. 似乎。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 Satan, if you.